Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Franse oud-premier François Fillon wordt de kandidaat voor de conservatieve Les Républicains bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. Zijn rivaal oud-premier Juppé heeft hem gefeliciteerd met de overwinning. Waarnemers achter de kans groot dat Fillon ook inderdaad de presidentsverkiezingen in Frankrijk wint. Die zijn op 23 april en 7 mei. Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaan dinsdag en woensdag weer staken. Dan zullen opnieuw honderden vluchten vervallen. De afgelopen week is al vier dagen gestaakt en zijn meer dan 2700 vluchten vervallen.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 Het deel van de stad dat in handen is van rebellen zou nu in tweeën zijn gesplitst. In Oeganda zijn dit einde zeker 55 doden gevallen bij aanvallen over en weer van regeringsmilitairen en lokale milities. Van de milities wordt aangenomen dat ze worden ondersteund door een lokale tribale koning. Die is een verklaard tegenstander van president Museveni. Meer huidkankerpatiënten kunnen deelnemen aan een experimentele behandeling waardoor het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen. Deze week start het Radboud UMC in Nijmegen een groot nieuw onderzoek naar de immuuntherapie. Die wordt vergoed in het basispakket.